Lot Lewin met het NOS Journaal. In Cuba is een passagierstekort na het opstijgen in de Havana. Het vliegtuig ligt in een veld en is zwaar verbrand. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. En er zijn berichten dat maar weinig overlevenden zijn. Het gaat om een Boeing 737 die op weg was naar een stad in het oosten van Cuba. Bij een schietpartij op een school in de Amerikaanse staat Texas zijn tien mensen doodgeschoten. Eerder werd nog gesproken over acht doden. Volgens de gouverneur zijn er ook nog eens tien gewonden, van wie er twee in kritieke toestand verkeren. De dader is aangehouden. Volgens de politie is dat een 17-jarige scholier. Hij opende, hij opende het vuur aan het begin van de les op zijn medeleerlingen. De politie heeft in en om school ook nog eens explosieven gevonden. De Russische president Poetin is blij dat ex-dubbelspion Skripal uit het ziekenhuis is. Poetin wenste hem een goede gezondheid toe in een persconferentie. Dat was een reactie op het nieuws eerder vandaag dat Skripal uit het ziekenhuis is ontslagen. Hij en zijn dochter werden eerder dit jaar in Groot-Brittannië vergiftigd met zenuwgas. Zijn dochter mocht eerder al naar huis. Volgens de Britten zit Rusland achter de aanslag, maar Poetin blijft dat ontkennen. Twee Nederlandse Syriëgangers zijn in Turkije veroordeeld tot ruim zes jaar cel voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. In afwachting van het hoger beroep zijn de twee vrijgelaten uit de gevangenis. Ze mogen het vervolg van de zaak in Nederland afwachten. De twee mannen sloten zich een paar jaar geleden aan bij IS en toen ze weer weg wilden zijn ze bij de Turkse grens opgepakt.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 I called you, I called you, I called you, but you did not look around. Yeah, yeah. I pay my, I pay my, I pay my money to the welfare line. I seen ya, I seen ya, I seen ya standing As long as we can live in harmony, yeah, yeah.